Volgens Jim Boyce, de Noord-Ierse vicepresident van de FIFA, heeft de secretaris-generaal van de Wereldvoetbalbond voor zijn beurt gepraat. Ik ben volledig verrast, het uitvoerend comité van de FIFA moet hier een besluit over nemen. Dat gebeurt op zijn vroegst pas aan het eind van dit jaar, zei Boyce tegen Sky Sports. Rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS, een aan Al-Qaeda gelieerde beweging. De situatie rond het hoofdkwartier is onduidelijk. Er zijn berichten dat tientallen mensen die er door ISIS gevangen werden gehouden zijn bevrijd. De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten tegen het regeringsleger van president Assad, maar vooral tussen de rebellen onderling. ISIS vecht onder de vlag van Al-Qaeda en wil een islamitische staat vestigen. Gematigde opstandelingen willen dat voorkomen. De Amsterdammer Samir S. is in België toch veroordeeld vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie. De rechter in Antwerpen gaf hem vijf jaar cel. Eerder was de Amsterdamse buurtwerker door de rechtbank in Mechelen vrijgesproken. Samir S. stond samen met elf andere moslims voor de rechter. Ze kregen vijf tot twaalf jaar cel. De meeste zijn bij verstek veroordeeld omdat ze in Syrië zitten. Na het torentje van premier Rutte en de trevenzaal is nu ook de Tweede Kamer te bekijken via Google Street View. Zo is het nu mogelijk om te zien hoe de Kamer eruit ziet van achter het spreekgestoelte. Ook andere ruimtes in het Tweede Kamergebouw zijn te bekijken, zoals de Handelingenkamer, de Centrale Hal en de Enquêtezaal. Het weer, af en toe zon, vooral in Zuid-Limburg en op de Wadden. Middagtemperatuur tussen 10 en 12 graden. Komende nacht en morgen regent het weer, maar morgenochtend is er ook wat zon. Het wordt morgen een graad of 12 en het waait stevig. Vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat file bij de Van Brienen Noordbrug 4 kilometer.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 helper will call. And even if not, is the road of blue. Just Molly and me, and baby make three. We happy in mind, please, yeah, boy. Zo, hè, hè, ja, zijn we weer. Welkom terug bij uh, de vinyljaren. We zijn er weer gewoon gezellig met die lekkere muziek uit de jaren 50 hoorden Achterin volgens Let It Be Me. Natuurlijk een van de standaard hits van eh, The Everly Brothers. En daarna My Blue Heaven van Vance Domino. Het is allemaal zo lekker. memory lane hè, zou je kunnen zeggen. Het zijn allemaal van liedjes die je ergens in je achterhoofd, nog wel kent. Ook al zijn ze... Ehm, nou, stuk voor stuk meer dan 55 jaar oud. Dat kunnen we gewoon wel stellen. Misschien sommigen zelfs wel 60. Ehm, het is in ieder geval heel lang geleden. En het klinkt nog steeds lekker. Daar gaat het om. Ehm, even kijken. Nu moet ik naar uh, die. En dan moet ik dat doen. Dan moet ik zus. Gaan we naar uh, Ja. En dat liedje heet Too Young. Alweer zo gevoelig. They try to tell us we're too young, too young to really be in love. They say that love's a word, a word we've only heard but can't begin to know the meaning of. And yet, we're not too young to know this love will last, though years may. to know this love will last though years King Cole. <clears throat> en het liedje dat heet Too Young. Eh, we gaan weer naar die Everly Brothers. En ehm, eh, heel toepasselijk, eh, heel toepasselijk zie ik, zit ik even op Facebook te kijken. En ik krijg dan ook berichtjes van Paul McCartney. Ja, ik krijg berichtjes van Paul McCartney. Ja, dat geloof je niet, maar ik krijg berichtjes van Paul McCartney hoor. Ja. En Paul remembers musician Phil Everly who passed away last week. Phil Everly was one of my great heroes with his brother Don. They were one of the magic influences to the Beatles. With John and uh, when John and I started to write songs, eh, I was Phil and he was Don. En dat is ook inderdaad zo. Als je hele oude liedjes, eh, eerste liedjes hoort van de Beatles, hele ding, dan, dan hoor je gewoon inderdaad dat ze heel erg beïnvloed zijn. Vooral in het begin natuurlijk, door The eh, Everly Brothers. Is leuk. En het is dan ook weer een beetje leuk natuurlijk... dat, dat een van de laatste hits die de Everly Brothers maakte... dat was On the Wings of a Nightingale... Ehm, dat was een liedje van Paul. Ja, dus dan is de cirkel rond. Hè? Zij zijn begonnen met liedjes van die Everly Brothers. En uiteindelijk de laatste, laatste hit die de Everly Brothers maakte in de jaren tachtig, zo ongeveer. En dat was dan weer een liedje van Paul McCartney. Ja, <laughs> zo gaat het in het leven. waar? Ja. Goed. Uh, Brothers dus. Ik zei het al, we zijn er weer aan toe. Wake up! Little Susie. dig, dig. tell your pop. But what am I gonna tell our friends when they say, Ooh la la, wake up, pretty soon? your bar. En eh, ook daarvan was een Nederlandse versie. Dat kan ik mij nog herinneren. Wake Up Little Susie. En dan had je in Nederland een, eh, een duootje. Dat heette de Butterflies. En die hadden er een hit mee met dit nummer. Dat zei ik al, dat was toen heel gewoon. En eh, dan werden gewoon Nederlandse vertalingen van gemaakt. Want Amerikaanse platen kwamen toen nog niet zo regelmatig hier uit. Dus eh, dan werden er gewoon van die Amerikaanse nummers Nederlandse versies gemaakt. En dit was dus eh, een hitje voor eh, een duo dat heette The Butterflies. En dat nummer dat heette Willem wordt wakker. Ja, dat was dan de vertaling van eh, Wake Up Little Susie. Nou ja, kan ook. Ehm, I'm walking through New Orleans. En dat is een, eh, een endloper, denk ik, hier vandaan. This time I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need to parachute when I get through walking these blues. When I get back to New Orleans. kiss in my hand. Now ain't that a shame? I'm leaving here today. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. You used to be see you by and by Cause I'm walking to New Orleans I've got no time for talking I've got to keep on walking New Orleans is my home That's the reason why I'm gone Yes, I'm walking to New Orleans walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. Nou, dat, nou, is als mijn broodje te eten, joh. Die verder zo noemen, die korte liedjes allemaal. Walking to New Orleans, of Walking to New Orleans, zoals hij het uitspreekt. Ehm, dat zal misschien, het is natuurlijk genoemd naar een Franse plaats, hè, Orléans. En Orlen dat is dan een beetje zoals hij het uitspreekt. Wij zeggen gewoon New Orleans, maar oké, kan allemaal. Hij loopt er naartoe in ieder geval. En dat moet hij lekker zelf weten. Um, ander bekend ding in Amerika, behalve New Orleans... is natuurlijk eh, die eh, oude snelweg waarvan niet veel meer over is intussen. Maar ehm, die heel veel motorrijders graag rijden. Er zijn nog eh, enkele stukjes van over. De, de, de oude Route 66 heb ik het dan over. En ehm, heel veel mensen denken dat het het nummer van de Stones is. Ja, die hebben het ook opgenomen. Maar ehm, het is veel ouder. En hier hoort u de versie van Nat King Cole. Route 66. If you ever plan to motor west travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. will you get hip to this timely tip? when you make that California trip. I get your kicks on Route 66. this timely tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. 66 natuurlijk van eh, Nat King Cole. Eh, daarna hoort u eh, Claudette van, van de Jeffrey Brothers. En daarachteraan weer A Whole Lot of Loving van Fats Domino. En we gaan weer naar Nat King Cole dan natuurlijk. Ja, ja toch? Ja. Even kijken. Ja. Ja, die staat weer klaar. Of had ik nou even de Early Brothers moeten doen? Nou ja, maakt niet uit. Dit staat nu klaar. Dus ik ga dit nu gewoon doen. En dat nummer heet uh, Dear Lonely Hearts. Net Kinkel. Die wanna love her. He's a dog. His joking, ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby. He's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. Sings the sweetest love song you ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me, he's just a wolf dog on the prowl. Johnny dog. What he wants, he can get now. what a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby. He's a bird dog. Hey, bird dog, get away from my way. Ja, wat een triest verhaal, hè? Johnny Bird Dog uh, eh, andere jongen die zijn meisje probeert af te pikken. Pa, wat misselijk. Goed, Evelyn Brothers waren dat. En eh, <clears throat> een van hun allergrootste hits. En eh, dat nummer dat heet Bird Dog. Fats Domino weer. Ja. My Girl Josephine. Hello Josephine. remember me, baby. my back. Frans Domino bellen dat hij voortaan langere nummers moet maken. Hè? Toch? Ja. Anders ook kort. <clears throat> Goed, nou, Hello Josephine, oftewel My Girl Josephine. Later natuurlijk nog dus dunnetjes over gedaan door de Scorpions. Die er een hit mee had in 63 of 64. Maar deze is verder, dit is de originele versie dus eigenlijk. My Girl Josephine. Is ook weer zo'n triest liedje. I don't want to be hurt anymore. That can call. I don't want to be hurt anymore by a part-time love affair, and I don't want to cry. Why pretend again you care? Please don't coax me back into your arms. I've been fooled many times by your charm. I know if I kissed you, I might not resist you. I don't want to be hurt anymore. I've been fooled many times by your charm. I don't want to be hurt anymore. Ik wil niet nog meer pijn gedaan worden. Ach, ach, ach, ach. Wat een triestigheid toch allemaal, dames en heren, in de jaren soms. Ehm, <clears throat> net King Cole dus. Hij heeft ook nog een hele muzikale dochter trouwens. Die heet Natalie. En die heeft ook nog een eh, paar prachtige platen gemaakt. Uh, dus onder andere... Ehm, <clears throat> Eh, een, versie gemaakt van het nummer Unforgettable. Wat helaas niet op deze plaats staat. Maar ook niet van uh, Nat King Cole zelf trouwens. Maar later hebben ze er nog eens een keer een remake van gemaakt. En hebben ze hem eh, een deel eruit geknipt en zijn dochter in laten zingen. Ehm, <clears throat> dus dat, uh, dat kan allemaal met de huidige technieken natuurlijk. Goed, ehm, eens even kijken. We gaan weer iets doen van de Everly Brothers. <clears throat> En eh, ik vond het wel leuk dat commentaar net even op Facebook te lezen van, eh, van, van Paul McCartney over hun inspiratie die eh, de Everly Brothers wel degelijk waren voor de Beatles in het begin. Heel leuk is dat om te zien. Dus ehm, we gaan door nu met de Everly Brothers met weer zo'n gevoelig liedje waar ze ook zo goed in waren. Ze konden swingen, ze konden rock'n'roll, maar ze konden ook hele gevoelige liedjes doen. En dit is er ook zo een van. Take a message to Mary. Definitely <laughs> brothers. These are the words of a frontier lad who lost his love when he turned bad. Take a message to Mary, but don't tell her where I am. Take a message to Mary. But don't say I'm in a jam. You can tell her I had to see the world, or tell her that my ship set sail. You can say she better not wait for me, but don't tell her I'm in jail. Oh, don't tell her I'm in jail. Take a message to Mary. But don't tell her what I've done. Please don't mention the stagecoach and the shot from a careless gun. You can tell her I had to change my plans and cancel out the wedding day. But please don't mention my lonely cell where I'm But don't tell her all you know. My heart's aching for Mary. Lord knows I miss her so. Just tell her I went to Timbuktu. Tell her I'm searching for gold. You can say she'd better find someone new to cherish. sentiment. Take a message to Mary. Zend een eh, boodschap, stuur een boodschap naar Marie. <laughs> maar vertel er niet dat ik in de bak zit. Nou, eh, lekker dan. Hè? Wat moet je dan vertellen? Zend, stuur een boodschap naar Marie, maar je moet niet vertellen dat ik in de bak zit. Nou, eh, nou dan weet ik het ook niet hoor, wat ik dan, dan Marie moet vertellen. moet ik dan vertellen dat hij op vakantie is vijf weken of zo? Of een paar jaar? <clears throat> ja, nou je vriend... Hallo Marie, ja, ik heb een berichtje van je vriend... Je zult hem de eerste komende zes jaar niet zien, want hij is op vakantie. Nou, lekker een lange vakantie dan. <laughs> Zo is dat. When my dream boat come to. Vet. twintig nummers op één LP krijgen hoor. Eh, dat, is wel te doen natuurlijk. De nummers eh, duren allemaal nog geen twee minuten. Nou, misschien net, net aan twee minuten. When My Dreamboat Comes Home. En dat was eh, Fats Domino. En wat, ik, wat ik u nog niet verteld heb. En dat is toch wel weer aardig in verband met, met Fats. Dat is dat ik hem een keer ontmoet heb. Ja, ik heb Vets een keer de hand mogen drukken. En dat was dat ik me, dat wij speelden toen met, met de Soulful Blues is dat ik nooit vergeten. In Alkmaar, in het voorprogramma van Vets. Ja, dat is wel echt gebeurd. Dus eh, ja, dan kom je zo'n man natuurlijk ook tegen. Hè? Dat is gezellig. Eh, en het was een heel leuk optreden. Dat was in de Veilinghal in Alkmaar. En uh, daar zou hij dus optreden. En wij met onze soulband, met Soulful, stonden toen in het voorprogramma. Ja. Zo was dat. Uh, Domino dus. When, when my dream boat comes home. Zo gaat dat. Ehm, de laatste van Netkin Cole. Meer nummers staan er niet op die LP. Het is niet anders. Hij is, hij is op. Ja, die nummers zijn over het algemeen iets langer. En er staan er minder op. Ja, dat is nog helemaal zo. even ehm, zijn grote hit. Gaan we nog weer even draaien van, uh, van King Cole. U weet dat de man uh, er altijd een beetje heen en weer tussen hele commerciële muziek, hele commerciële platen en natuurlijk ook eh, jazzplaten. En dat is het leuke van deze plaat, dat je daar ook een, uh, dat je dat ook hebt kunnen horen. Echt als jazzpianist en jazzzanger. Uh, met aan de andere kant gewoon rete commerciële liedjes. Nou, dit is er ook weer zo eentje van. uit die periode, jaren, eind jaren 50, toen was dit, soort, dit stijltje echt wel heel erg in. En we gaan hem draaien. Net King Cole en Ramblin' Rose. was net King Cole. En ja, die komt niet meer terug, want eh, de plaat is vol. Ja, daar had hij er maar meer nummers op moeten zetten. Heb je niet gedaan. Dus ik heb alles gedraaid van eh, wat Net King Cole betreft. Dus die komt niet meer terug. Maar ja, we zijn toch bijna aan het eind. Het scheelt niet zoveel meer. Eh, maar ik heb nog wel een paar mooie van Vets voor u. En nog een paar mooie van de Everly Brothers natuurlijk. En dit is er weer één van. Don en Phil Everly. Like strangers. Alweer zo gevoelig. Like strangers. That's what we are. Dark Nou, we eh, lopen naar het eind. Uh, ehm, halen <clears throat> straks, eh, we doen er nog eentje van Vet. En dan misschien nog een van de Everly Brothers. En dan zijn we er wel ongeveer doorheen, denk ik. Ehm, ja, we hadden vandaag een beetje een tribute to the Everly Brothers. En ik heb dat natuurlijk als... Eh, omdat je niet twee uur lang alleen maar Everly Brothers kunt draaien. Hebben we gewoon wat tijdgenoten erbij gezocht. En vandaar ook Fats Domino. En Nat King Cole. Nou, Nat King Cole is op. En die plaat staat niet meer op. Dus eigen schuld had hij er maar meer liedjes op moeten zetten. Heb je niet gedaan, dus dan is het op. Ja, dat hebben we niet meer. Maar we hebben nog wel een vets voor u. Ja, I'm ready. Well, I'm ready. I'm willing. ready <clears throat> and willing and able to rock and roll tonight. Fats Domino. <coughs> Oké, nou, nog eentje, denk ik. Ja, nog eentje. Eentje kan nog. Eentje kan nog. Eh, dus we gaan eruit met The Everly Brothers. En weer zo'n gevoelige titel. Eh, I'm here to get my baby out of jail. Ik ben hier om mijn liefje uit de gevangenis te halen. out